Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Israël roept de mensen in het zuiden van de Gazastrook op om schuilplaatsen op te zoeken. Het gaat om het oosten van de stad Gan Yunis. Het Israëlische leger heeft flyers met die boodschap aan de mensen over het gebied uitgestrooid. Correspondent Nasra Habiballah. We weten natuurlijk niet precies wat de plannen van het Israëlische leger zijn... maar het verspreiden van deze flyers vandaag duidt er mogelijk op... dat Israël het offensief verder wil uitbreiden richting het zuiden van de Gazastrook. Maar nu al zit het zuiden van Gaza vol met mensen die juist uit het noorden weggevlucht zijn. En nu al is er een groot tekort aan opvangplekken voor al die mensen daar. En door opnieuw mensen in Zuid-Gaza te vragen om te vluchten, om hun huis te verlaten... daarmee neemt de druk op de Palestijnse bevolking nog verder toe. Meer dan anderhalf miljoen mensen zijn in Gaza op de vlucht. De meeste zijn naar het zuiden getrokken. De mensen in West-Vlaanderen zetten zich schrap voor nog meer regen. Het water staat er al dagen extreem hoog. Correspondent Kiesja Hekster vertelt dat elke druppel de een te veel is en er niks meer bij kan. Komt net bij de brandweer vandaan. Daar zijn ze aan één stuk door bezig met het vullen van zandzakken... die overal in de regio hier verspreid worden... in de hoop dat het nog droog gehouden kan worden. De huizen, er zijn toch ook al flink wat aantal mensen geëvacueerd inmiddels. Ja, de komende dagen worden ook spannend. Volgende week zullen er een paar drogere dagen aankomen... maar daarna begint het weer te regenen. Ja, misschien heb jij het ook wel gemerkt als je naar de bioscoop gaat films duren steeds langer. Killers of the Flower Moon bijvoorbeeld, die draait op dit moment... met onder andere Leonardo DiCaprio in de hoofdrol. Drieënhalf uur schoon aan de haak duurt hij. Ja, dan maar hopen dat je een pauze hebt. Filmregisseur Martin Koolhoven denkt dat het ermee te maken heeft... dat we een, een streamgeneratie zijn. Je ziet ook dat bijvoorbeeld eh, dat mensen binge-watchen... en, en, en dan eh, gerust, eh, weet ik veel, vijf afleveringen van een uur achter elkaar gaan zitten kijken... En dat, eh, dat zou kunnen dat dat, eh, dat dat ook ervoor zorgt dat, eh, ja, dat, dat, het, dat het ook kan. En dat je dus ook complexere verhalen kan vertellen en dat soort dingen, ja. Maar hij zegt ook dat films langer worden omdat er steeds vaker mensen afzonderlijk van elkaar aan één film werken. En als ze dan later bij elkaar komen, dan blijkt het vaak een stuk langer dan gedacht. Dan nog het weer. Vanavond op de meeste plekken droog. Prima weer voor een bioscoopje. Vannacht koelt het flink af. Morgen een droog en zonnig dagje met alleen aan zee kans op een bui. En dan een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat nog één file op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knoop het Hoek en Roedevarensveen is de vertraging een kwartier. Er is één rijstrook dicht door opruimwerkzaamheden.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 Guess I'll burn in the pit. Cause I scared of people with my bad eye. Swear to God, I'm not the bad guy. Kill that fire. Yeah, let us fly for a bit. Don't wanna die for the shit now. Little devil in my heart wants to kill it. weer eh, feest, hè? Want eh, er, is, er is er nog één eh, bijgekomen, een techneut. Dat is Thomas. En we hebben tegenwoordig een compleet videoproductie. En dan zie ik daar in die camera staan. En dan uh, zit Thomas alweer heel fijn. Nou, fijn jongen dat je dat even gedaan hebt. We zijn ook op YouTube te volgen. Met dit gedeelte van het programma Alternatieve FM. Ehm, we begonnen met Sinner. En dat is een, ja, een, een zijsprong van Noah Jazz. Eh, wie is Noah Jazz? Die maakt een beetje eh, serieuze soulmuziek. Eh, soul, funk, hiphop. Maar dit is een andere kantje. En dat is een, een wat rauwer kantje. Daar, daar gaat het meer eigenlijk over wat hem dwars zit. Nou, en dat schijnt een hele hoop te zijn. Want het is een allerminst vrolijk nummer. Het heeft eigenlijk meer betrekking op wat wij in de wereld eigenlijk tegen elkaar zeggen. En nou ja, dat zijn niet de meest eh, vrouwelijke woorden. En eh, daar stoort hij zich nogal aan. En onder de naam Sinner heeft hij eh, dit uitgebracht. En het nummer dat heet ehm, Witch Hunt. Welkom dus bij uur nummer 2. En dat treft, want we gaan ook meteen praten met de gast van vanavond. Geen onbekende hier in deze studio, want ze is al eens een keer eerder geweest. toen was het bij collega Fred Heij het eh, programma op zaterdagmiddag eh, te beluisteren tussen 5 en 7 Entertainment for You. En toen ik eh, dat zag en ik werd getriggerd door deze dame. En toen dacht ik, waarom heb ik dat nou niet geweten? Maar ja, Fred was mij iets te snel af. Maar wel hulde, want het is iemand die naar mijn idee best heel mooie dingen maakt. En dat is Joyce Martens. Goedenavond. Ja, hallo. Ja, een lange introductie, maar goed. Had ook alle reden toe, want ja, <laughs> het is, eh, het is, voor jou de tweede keer dat je hier bent. Alleen het eh, programma is even eh, veranderd. Ja, precies, En de avond. En het is, ja, ja, jij was toen wat aan het eind van de middag, het begin van de avond was je er toen. En toen was het ook nog een beetje licht buiten, geloof ik. Ja, precies. Nu is het wel heel erg donker en ja. grauw. En, ehm, ja, één ding. Maar we, want je komt niet helemaal hier uit de buurt, hè? Nee, nee, nee. Ik kom uit een bos. Ja. Ehm, ook over je muziek. Want eh, je muziek, je bent op een gegeven moment eh, wat, wat eh, eigenlijk een beetje laat met muziek maken begonnen. Waar, waar, komt dat eigenlijk vandaan? Ja, dat is eigenlijk een beetje puur toeval. Want ehm, ja, ik ben ook al 43. En een paar jaar geleden toen ehm, hadden wij hier een pandemie in Nederland. Ja willen we allemaal eigenlijk niet meer aan denken. <laughs> Maar eh, ja, goed. Nou ja, er zit er staat ook wel een positieve kant aan. Precies, voor mij zat er een hele positieve kant aan. Ehm, maar ja, het is toen eigenlijk, ik heb nooit wat met muziek gedaan. En eigenlijk puur toeval, eh, mijn kinderen zaten thuis en eh, ik moest de dagen vullen. En ik, ik was nog heel gemotiveerd om allerlei leuke dingen met ze te doen. Mm. En ik las een artikel over muziek maken met je kinderen en over de ukulele. Ja. En ehm, tot die tijd dacht ik, nou, je hebt mensen die muziek maken en die muziek luisteren. En ik hoor bij die laatste groep. Ja. Ehm, maar goed, toen las ik, de ukulele is niet zo ingewikkeld en dat kan iedereen leren. En toen dacht ik, nou, laat ik dat proberen. En ehm, als het nou niks wordt, dan hang ik het aan mijn muur en dan is dat ook leuk. Dus ehm, ja, winkels dicht, dus ik had online een ukulele besteld en eh, kreeg hem binnen. En die eerste avond dat ik mijn eerste akkoordjes ging spelen, dacht ik, wauw, <laughs> ik, ik, kan dit gewoon. Ja, ja. En eh, ja, ik was echt meteen eh, hoekt, zeg maar, of joekt, zoals ze dat dan zeggen. Ja. En ehm, ja, ik ben dus liedjes gaan leren. En dat, dat, hele muziek maken met mijn kinderen is er eigenlijk nooit van gekomen. Want eh, op een gegeven moment gingen die scholen natuurlijk goddank weer open. Ja. Ehm, maar ja, de muziek is gebleven. En ehm, ik denk dat ik ongeveer een jaar of zo speelde... dat ik een nummer wilde leren. En dat is van Bluff. dat heet Monsters slapen nooit. Dus een minder bekend nummer van hun. En eh, dat herinner me aan mijn, eh, toen ik een jaar of twintig was. En was ja, dat was voor mij echt een nummer waar ik mijn ei in kwijt kon. En dat wilde ik leren spelen. En toen dacht ik, maar hoe tof is het eigenlijk om dan je eigen woorden te kunnen gebruiken? En eh, toen dacht ik, ik wil leren een eigen liedje schrijven. Ja, en zo is dat gaan lopen. Als, als ik het goed begrijp, eh, is het op een gegeven moment, eh, ja, heeft het altijd bij je gezeten. en is het in die pandemie een beetje aan de oppervlakte gekomen van datgene wat je eigenlijk graag had willen doen is daar eigenlijk een beetje eh, naar nou boven ja, gekomen. muziek was daarin heel erg toeval. Maar schrijven deed ik wel al wel eh, gedichtjes en verhaaltjes. Mhm. En eh, dat, dat, ik wilde, toen ik op de middelbare school zat... wilde ik daar ook graag wat mee gaan doen. heb ik uiteindelijk niet gedaan. Mhm. Maar toen ik dus eenmaal een liedje ging schrijven... dacht ik, hé, hey, maar nu valt alles samen voor mij. En dan voelde het echt alsof het klopt. Mhm. En ja, gewoon elke keer als ik... Ah, maar ook al is het maar gewoon... vanochtend heb ik nog een klein refreintje in elkaar gedraaid Ehm, als ik gewoon woorden ga koppelen aan de melodie en de muziek eronder, dan voelt het gewoon als zo'n cadeau. Want het is gewoon zo mooi als mm. alles klopt. Ja. Dus, ja, eh, heel leuk. <laughs> ja, eh, eh, want je bent er aardig al in thuis in dat opzicht. Het is ook niet zomaar dat je dan hier terecht <laughs> in komt, wat, wat dat er gaat. En ja, ik ben niet de enige, want nogmaals, Fred, hij heeft het ook gehoord. Ehm, want, ja, want, want die muziek die komt natuurlijk ook ergens vandaan. Heb jij ook eh, eh, mensen waardoor jij op een gegeven moment ook een beetje geïnspireerd door bent? Om even een, ja, een beetje een clichévraag ertussendoor eh, te stellen. Heb je voorbeelden waarvan je denkt... nou, dat, dat is wel een beetje het punt geweest waar ik op muziek ben gaan schrijven? Ehm, nou, dat schrijven is echt vanuit mezelf gekomen. Dat ik dacht, ik wil graag echt mijn eigen woorden gebruiken. Hm. Ehm, maar ik ben op een gegeven moment eh, op Instagram gegaan. En daar heel veel singer-songwriters ook gevolgd. En ehm, ja, toen kwam ik er dus een beetje achter dat je dus meer met die muziek kan gaan doen. Mm. En eh, ja, ik had vooral eigenlijk de wens om heel veel mensen te bereiken. Mm. Met wat ik maak. Ja. Eh, in de hoop ehm, hun te raken. Ja. Dus ja, en toen heb ik daar heel lang over gedacht moet ik dat nou wel doen of niet doen? Ik moet nog zoveel leren. Maar ik dacht, ja, ik ga er gewoon voor. Want het, voelt, het, het, voelt goed. Dus dan... Oh, eh, want van huis uit eh, ben je natuurlijk geen muzikus. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik werk in de <laughs> zorg. <laughs> ja. Dat is overigens daar ben jij niet de enige in, hoor, in dat opzicht. Oh, echt? Ja, er is er, is er nog één. Ik zal hem er zo direct even bijhalen. Er, is, is niet iemand in de gehandicaptenzorg, maar die zit wel in de zorg. Oké. Maar doet ook eh, muziek. Maar ik zal hem, eh, zal er zo even bijhalen. Ehm, want je hebt natuurlijk muziek gemaakt inmiddels. Mhm. hoe, eh, hoe hebben mensen erop gereageerd met wat je tot dusver hebt uitgebracht? Ja, eigenlijk best wel, eh, best wel positief. En eh, ik vind het elke keer weer heel bijzonder als ik reacties krijg. En eh, met name het laatste nummer wat vorige week is uitgekomen. Daar heb ik echt heel veel mooie reacties op gehad. Mhm. Ehm, van mensen die daar echt door geraakt worden. Dat is een... ga ik vanavond ook nog spelen, maar dat is een liedje over verlies. Ja. En dat is natuurlijk ook wel. Het, is, het zijn thema's, ze zijn voor mij heel persoonlijk, maar ja. het zijn thema's die voor iedereen gelden. Dus op het moment dat je dat deelt, raakt dat iedereen, denk ik. Het is een beetje het universele karakter van een, liedje wat je dan eh, geschreven hebt. En daar kunnen mensen zich dan in herkennen. Ja, nou, ik, ik, een tijdje terug op mijn eh, Spotify eh, bio herschreven. En daar schreef ik ook in van ja, het is voor iedereen herkenbaar. Want niemand heeft een monopolie op problemen in het leven. Nee, nee. Dus ja, nou, dat ja, is wat het is. <laughs> Ja, ehm, goed, we gaan eh, natuurlijk eh, straks eh, meer van je horen. ook als je gaat spelen. maar we gaan ook even muziek draaien. En dat, dat is Emma Lin. Die nou, is een beetje vergelijkbaar met, met jou in dat, ah, dat opzicht. Dus wel Nederlandstalig, maar dat maakt niet uit. dat nummer dat heet Donkerblauw. ik wakker, ik kijk om me heen. Hoe ben ik hier gekomen? Hoe ben ik hier zo vaak geweest? Als ik naar jou kijk, dan voel ik duizend dingen door elkaar. Onverklaarbaar tegenstrijdig, waar komt deze angst vandaan? Maar er zitten gouden randjes aan elk verhaal. Zo duister als het lijkt, is het niet allemaal. Toen ik nog alleen was, had ik niemand ergens nodig voor. Ik wou dat ik die kracht nog steeds had, maar die is nu wat verstoord. tevoren sta ik doordat dit me raakt. En er zitten gouden randjes. darling deze band, die hebben we hier in de studio gehad. Eh, die band die heet Turmoil. En die waren toen ook eh, bij collega Maarten Verduin in eh, de uitzending. En dat is een collega, radiocollega van mij... die op zaterdagmiddag in Woerden de zender onveilig maakt. Maar Maarten is de laatste tijd een beetje gevloerd... door een virusinfectie. Ehm, als je zit te luisteren, Maarten, beterschap. Ik hoop wel dat je komende zaterdag wel te horen bent tussen 4 en 6. Want... Eh, het is toch een gemis eh, om de gedrevenheid eh, van jou te kunnen horen. Dus vandaar deze radiocollega die dat aan een ander doorgeeft. While on my way is dus van Turmoil. Daarvoor hoorde je alleen met donkerblauw. dan iets aandacht. Dat zat toevallig ook bij diezelfde Maarten Verduin in de uitzending bij Podium 107. is Mena is ook een een aanleiding toe om dat eh, te laten horen. Want Ismena komt eh, weliswaar uit eh, Limburg, maar ze woont in Utrecht. En vanavond heeft ze een optreden in C. -punt. Dus dat is hier in de buurt, dat is in Hoofddorp. En een van de nummers die ze heeft achtergelaten, vrij recent, of van het meest recente wat ze heeft uitgebracht, dat is het nummer Let You Down. The deal is made. Although you thought I wouldn't do van Ismena Let You Down. Ze treedt vanavond op in C. -punt. En dat is eh, in Hoofddorp. Eh, we gaan eh, even naar de andere kant. Want daar zit Joyce klaar voor de eerste twee nummers voor vanavond. Straks na negen ongeveer gaan we het tweede blok doen. Doen we vanwege ook om een beetje rekening te houden dat Joyce niet bij nacht en ontij weer ergens in Den Bosch weer moet aankomen. Want het is morgen natuurlijk ook weer gewoon een werkdag. Ehm, maar we beginnen met dit eerste blokje. En dat <clears throat> komt ook van de EP die ze heeft eh, eerder al uitgebracht. En het nummer dat heet Today. Clouds blew all my faith away. I felt betrayed and abandoned by life. Now the clouds are gone, I have to trust again. And when I think about it, I get crazy. I want to, but I know I can't change it. to be in pain. And when I think about it, een nummer wat wij in de wereld gewoon een beetje nodig hebben. Eh, dat is dit nummer, want eh, de, ja, dat, het is wat Joyce eigenlijk al eh, eerder heeft gezegd. Ieder kan er voor zichzelf datgene eruit halen wat erin zit. Maar ik vind het eigenlijk altijd wel een mooi liedje om even een beetje te relativeren met alles wat, wat we doen. Eh, dan denk ik eh, dat ik eh, daar mijn eigen interpretatie aan geef. Maar ik vind het gewoon een heel leuk en mooi liedje ook. Ehm, tweede nummer wat in dit tweede blokje wordt gespeeld is You Bring Me Home. me so much better than I know myself. You know when I can't admit I'm not doing well. You always seem to know exactly what I need. And even when I don't listen, you keep telling me. And even when I cry or oh, when I fight, in all my dark, you remain my lies without any words you know my pain you dry my tears and you wipe them away some people come and go some last a lifetime they feel like home some people come and go you lost a lifetime, you bring me home. I don't have to be better than who I am. You know my imperfections, and I don't have to pretend. In your arms, I feel forever safe. Cause I know you're here even when I push you away. feel like home. Some people come and go. You lost a lifetime, you bring me home. I felt lost along the time they feel like home. Some people come and go. You lost a lifetime, you bring me dat was het tweede liedje eh, van dit eerste blokje. Maar zo dadelijk gaan we dat eh, natuurlijk nog een keer horen. En eh, dat doen we na negen uur. Dan diegene waar ik het eigenlijk ook net een beetje over had. eigenlijk buiten de uitzending om. nou, ik geloof ook tijdens de uitzending in het gezicht heb. dat er nog iemand is in de muziekwereld die ook professioneel bezig is in de zorg. Maar meer met de psychosociale zorg. En dat is Joey Vriend. Die kennen we nog uit het eh, verleden en eh, dit heeft hij gemaakt. for a minute I will hold you for a little while Hold you for so long Until you start to smile I'll take you by the hand When stars will fade from light to black Hold you for so long Until you start to smile You may smile Turn to the sun You may smile, you may smile heart geef het tijd, ik geef het tijd, ik geef het tijd. Mm. Waar ben ik verdwaald? Safe, zoals zij heel voluit heet. En dat nummer dat heet Onder Water. Eh, Joyce, eh, want, eh, want je hebt net twee nummers gespeeld. Ehm, wat is jouw eigen muzikale voorkeur voor, voor wat je zelf leuk vindt? mijn eigen muzikale voorkeur ligt heel dicht bij wat ik maak. Dus ik hou van ballads <laughs> ja. en rustige muziek. Een ehm, beetje richting de rock, maar niet te veel. Mhm. Vooral niet te veel. Nee. <laughs> En eh, ja, eh, ik vind wel heel veel dingen leuk. Beetje singer-songwriter, klein beetje folk, klein beetje country. Dus een beetje van alles wat. En dat is eigenlijk <laughs> ook wat ik zelf maak. Ja, ja, ja. Want eh, bij jou is het, nou ja, ik zei het al. Het is een beetje country, een beetje folk. maar er zit ook een beetje indie folk. Zit er ook nog een beetje bij jou tussen. Dus het is niet 1, 2, 3 in, in een hokje te stoppen in, in dat opzicht. En daarom, ja, daar komt hij weer. Het verbaast mij dat een eh, man als Fred Heij dat in één keer eh, dan toch eh, de, eruit pikt. Maar goed, ik blijf het zeggen. Hij heeft er een goede neus voor, voor gehad. Want dikke compliment aan Fred vanavond. Dus, want dat is de reden waarom jij de tweede keer hier ja, bent. Ja. dus je hebt het aan Fred min of meer ook wel een beetje te danken hoor. Dus, ja, daar ben ik ook echt wel <laughs> dankbaar voor. <laughs> ja, maar goed. dat, dat is jouw muzikale voorkeur. Maar als jij zelf ook ja, bezig bent of, of kijkt naar televisie ehm, of wat dan ook... Ehm, ja, uh, kijk je dan ook eh, naar, naar dit soort muzikale eh, dingen? als, als er überhaupt muziek is op televisie, ook daarnaar? Ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk heel weinig televisie oh. <laughs> kijk. Dus, oh. Eh, nee, ja, weinig op tv moet ik zeggen. Maar wel filmpjes eh, kijken of wat dan ook, dat soort dingen. Ehm nou ja, er zijn zeg maar een handjevol programma's die ik volg. En de rest eh, hm. stream ik. Of ja, ja ik, ik, luister gewoon heel graag op Spotify. En ik zit best wel veel op socials. En daar vind ik veel mensen. En die ga ik, zoek ik vervolgens op en die luister ik dan. Ja, ja, ja. Dus, maar niet alleen in Nederland, ook erbuiten. Ja, dus ja. Zal ik je er nog eentje van de hand doen? Stef Stevens heet ze, geloof ik. Moet ik even kijken, eh, want eh, die, die kwam bij uh, Nick Wolters vandaan. Die ken ik uit, uit het land. nou goed, maar dat ga ik, ga ik zo even opzoeken. Want anders ben ik een mijl of zeven bezig. En dan ben ik tijdens het zoeken... Ben ik, nou, dat gaan we niet doen. Ehm, nou ja, je, je, had al gezegd van, dat er toch mensen zijn die jouw muziek al aan het omarmen zijn. Is dat een mhm. redelijk groot groepje aan het worden, zo langzamerhand? Ik weet dat eigenlijk zelf niet zo goed. Eh, heb je niet, niet, niet gepeild? <laughs> ik, ik, hou geen surfles. Nou, oké, maar, maar ik weet wel dat er, eh, niet zo, eh, dat er ook nog, naar aanleiding van je EP, is er toch ook de regionale en de lokale pers. Die hadden toch ook dat in de gaten wat, dat jij daar ook ja, bezig mee was. Oké. Dat is altijd wel fijn om te weten. Want ik zag iets op, ik zat te googelen en ik denk, hey, dus is, is toch een, een krant of wat dan ook die dat, die dat opgepikt heeft. Mm En en die zijn ook bij jou langs eh, geweest. Dus je kan wel merken dat... Eh, of niet? Of is dat niet geweest? Niet dat ik weet in ah? ieder geval. Nee, nee waar het dan vandaan komt, weet ik ook niet. Maar goed. <laughs> dat is goed. Eh, mensen die me stiekem bestudeerd hebben. Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Maar goed. Ik heb ergens een artikel gelezen. Maar goed, hou me te goede. Ehm, maar de EP. Laat ik dan weer even wat mhm. anders. Ik zit echt <laughs> met mijn mond vol tanden van de... Um, even over je EP, want die eh, heb je dit jaar nog uitgebracht. Ja, die is eh, in juli uitgekomen. En drie liedjes daarvan die waren dan al vanaf februari zeg maar, mhm, mhm. uitgebracht. Ja. ja. Ehm, maar, je bent nog, maar je bent weer alweer bezig met, eh, met eh, nieuw materiaal. Ja, want het meeste werk van de EP is eh, vorig jaar allemaal opgenomen. En ehm, dit jaar, nou ja, Winter is nu net uitgekomen. Dat heb mhm. ik in het voorjaar geschreven. Dat is in de zomer opgenomen. Dat is nu uit. Ja. Er ligt een liedje klaar. Die wil ik begin volgend jaar uitbrengen. En ik ben op dit moment zeg maar met een nieuw liedje bezig met de opnames. Ja, hou je het bewust eh, klein. Maar zijn er ook, eh, en daarmee bedoel ik te zeggen zoals vanavond... dat je alleen met een ukulele uh, op pad... of denk je ook veel groter? Dat er misschien iets bij wil, dat je er iets bij wil hebben. Bijvoorbeeld een, een ja, ik noem maar even heel iets geks. Er zijn songwriters die nemen een heel strijkerskwartet in één keer mee. Maar ik weet niet of jij dat... Nou ik ben daar nog eigenlijk ook wel een beetje zoekende in. Want alle liedjes die ik heb uitgebracht, dat zijn natuurlijk producties. Die zijn allemaal gearrangeerd. Dat is op basis van wat ik dan doe, alleen met de ukulele. Mm. en wat ik dan, de sound die ik dan voor ogen heb. Want ja, ik schrijf dan zeg maar een soort basis. Maar ik heb meestal wel dan een idee bij van... Nou ik wil dat het een beetje die kant op gaat of die kant op gaat. Mm. Maar ik heb zelf nog niet, zeg maar, eh, in mijn eh, bezemkast een hele band. Dat zou ik wel <laughs> willen, dat maar wel willen, ja. helaas. <laughs> dus eh, nee, maar het zijn wel dingen waar ik nu over nadenk. Nu dit een beetje begint te lopen van, goh, dat zou eigenlijk wel heel erg tof zijn. Ik hm. zou dat echt wel gaaf vinden om zoiets te doen. Maar goed, dan ehm, ik, eh, ik hoop dat dat eh, nog eh, leuke dingen zijn voor de toekomst. Ja. Maar daarnaast vind ik het ook wel heel tof om gewoon het zo te laten horen met alleen mezelf. Omdat dat ook wel gewoon de basis is van wat ik schrijf. Het is klein en kwetsbaar en het mm. zijn eerlijke verhalen. En dat is ook heel mooi als het klein is. Dat dat is dan haal je ook iets naar boven. want is dat ook voor jou een belangrijke waarde, eerlijkheid? Heel erg. Ja? Ja. Eh, eh, want want eh, ja, het, is klein. maar ja, is, en, kwetsbaar natuurlijk ook. Is dat ook een, toch wel, ja, je zegt het eigenlijk min of meer zelf wel een bewuste keuze geweest, denk ik, of niet? Nou ja, alles wat ik schrijf, ik schrijf eigenlijk liedjes gewoon om te verwerken wat in de wereld <laughs> gebeurt en wat met mij gebeurt. Ja. dus Hoe jij er als persoon zelf ook tegenaan kijkt, tegen dit soort dingen en zaken? Eh, ja, alles. Kan van alles zijn. Ja. Ehm, maar het is voor mij eigenlijk een soort van... Ja, therapeutisch werkt het of zo. En dan op een gegeven moment... mooie uitlaatklep. <laughs> ja. ja, ja, ja. En dan maak je iets en dan denk je... oh, dit vind ik eigenlijk wel heel erg tof. En dit zou ik dus wel de wereld in willen sturen. Ja, merk je ook van als je een eh, liedje... Eh, ja, dat, als je een liedje geschreven hebt... en het ziet ook uiteindelijk het levenslicht... dat je denkt, hé, hey, toch fijn dat ik dat liedje naar buiten toe heb gebracht? Ja, ja? ja nou ja, zeker. Voldoening, laat ik het anders eh, zeggen. Zeker, zeker. Het is, natuurlijk is het is überhaupt gewoon hartstikke tof dat je je eigen naam kan opzoeken op eh, streamingsdiensten. Ja, ah, dat is wel helemaal tof. Maar eh, ja, zeker met het laatste nummer. Ja, ehm, ja dat, dat, ik had ook zo'n behoefte om dat uit te brengen. Mm. dat, ja, dat is gewoon heel persoonlijk verhaal en heel mooi om dat te kunnen delen met de wereld. En dan ook de reacties te krijgen van mensen die eh, dus ook zeg maar eh, iemand verloren hebben. Ja. Nou ja, dat, dat is bijna de halve wereld. Ja. Ehm, ja, die zich daar dan in herkennen of die dat raakt. Of, uh, Morele support noemen ze dat ook een beetje met, eh, met een mooi woord. Ja, ja, ik vind dat gewoon heel bijzonder. Ja. Ehm, goed, we gaan ehm, ja, natuurlijk straks in twee uur eh, ga je dat nummer ook spelen waar je het net over hebt. Winter heet dat nummer. maar eerst een eigen opname van nou alweer een tijdje terug. In september is die hier geweest. En dan hebben we het over deze meneer Bernard Hering en Colorado. Sure, I'll miss you too, my dear Will be no longer than half a year I will call you in the morning or in the evenings after work. You don't have to feel lonely, I promise, if spring arrives early. Drive down until you reach till you ride. Till the first rays of light will melt down the snow on the wintry roads. Come and see me in Colorado, where the mountains meet the sky. We'll start a new life together, leaving the past behind. Come and see me in Colorado. Sure you'll find work down here Though I saved enough to see it through the year I work overtime on Thursdays On the weekends after night we can catch a movie, I promise. Baby, don't you worry. We're ranching until we find someplace nice. Till the first autumn sky will sparkle your eyes with its evening light. Come and see me in Colorado, where the mountains kiss the sky. We'll start a new life together, leaving the past behind. Come and see me in Colorado. Lay your doubts and fears aside. We'll start a new life together, leaving all this behind. Come and see me in Colorado. come and see me. Come and see me. Come and see me in Colorado. Come and see me in Colorado. Come and see me in Colorado. Come and see Eh, collega Willem de Waard eh, van het eh, programma Zwaardvis... op zaterdagmiddag bij Radio Capelle tussen 12 en 2. Ook dat is heel veel leuk om naar te luisteren. zijn verjaardagskalender gaat doornemen. Het zijn meestal de verjaardagen op die dag. Maar deze dame die is afgelopen week ook jarig geweest. Dus de dame die je hebt kunnen horen, dat is Tessa Lamers, beter bekend als Lassette. Maar ze maakt ook onderdeel uit van Low Erics. En die band resideert in Haarlem tegenwoordig. Eh, vorig jaar zijn ze hier ook eh, geweest. Het nummer heet eh, Evolver. Daarvoor een eigen opname van Bernard Hering met Colorado. We hebben er nog eentje staan die we nog laten horen tot aan het nieuws van 9 uur.